De NS zegt zelf aan de bel te hebben getrokken, maar een oud-directeur van het dochterbedrijf zegt dat de NS-top op de hoogte was van de gang van zaken. Het Nederlandse reddingsteam dat in Nepal is, coördineert voorlopig alle acties van reddingsteams die zoeken naar slachtoffers van de aardbeving. Minister Kamp heeft in de Tweede Kamer gezegd dat dit gebeurt op verzoek van de Verenigde Naties. Vanmiddag zijn 40 Nederlanders uit Nepal aangekomen op vliegbasis Eindhoven. Ze waren meegenomen door het toestel van Defensie. Opnieuw is er commotie over een rondreizende prediker die een moskee in Nederland bezoekt. Komend weekend houdt Sheikh Karni uit Saoedi-Arabië een aantal lezingen in een moskee in Eindhoven. Op internet staan filmpjes waarin hij oproept tot geweld. Verschillende partijen in Eindhoven willen de man weren. Op een veerboot van Mallorca naar Valencia is brand uitgebroken. De 170 passagiers zijn inmiddels van boord gehaald. Drie bemanningsleden zijn met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht... omdat ze te veel rook hebben ingeademd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden onder de passagiers. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In Saoedi-Arabië zijn de afgelopen maanden 93 mensen gearresteerd die banden zouden hebben met de islamitische staat. Onder de verdachten zijn twee terroristen die een zelfmoordaanslag op de Amerikaanse ambassade wilden plegen. Vorig jaar deed IS een oproep om aanslagen te plegen in Saoedi-Arabië. Het weer in het noordwesten kan nog een bui vallen. In de rest van het land is het droog. Vannacht koelt het af tot 2 graden met kans op vorst aan de grond. Morgen opnieuw periode met zon, maar er vallen ook buien en dat wordt een graad of 12. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad ondervindt het verkeer op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost over 5 kilometer. De A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag bij Leidsendam 3. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Vanaf Amstelveen 3 kilometer. De linkerrijstrook is zich na een ongeluk. A12 naar Utrecht tussen Zoetermeer en Knopend Gouwen 9 kilometer. Utrecht Den Haag A12 tussen Lunette en Harmelen 11 kilometer. En de A13 daarna richting Rotterdam.